Man. Dave on the road again. Eh, we hebben een verzoekje. En dat eh, gaat om eh, een nummer van Blue Cheer. Heel lang geleden. het heet Summertime Blues. En dat wordt gevolgd door een uitvoering van 17 minuten. Maar dan heb je ook wat. Iron Butterfly met de originele opname uit 1968 van Imgada Gada, In Davida. Dus veel luisterplezier het komende kwartier. Lord, I got to raise a fuss. Lord, I got to raise a heart. for the summertime blues. Well, my mama, papa told me, son, you got to make some money. Well, if you wanna use a car to go riding next Sunday. Well, Lord, I didn't go to work. I told the boss I was sick. Said, for the summertime blue. I got to take the weeks, I got to help up on vacation. I got to take my problem to the United Nations. I done told my congressman and he said, whoa, niggas boy. the summertime blues. bij Holland Casino. Kom nu langs en maak gratis... Nou, dan weten u in ieder geval dat we gebruik maken van YouTube af en toe. Aaron Butterfly in Gather de Vida. you know that I'm loving you In a color of Vita, baby Don't you know that I'll always be true Oh, won't you come with me And I'll take you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby. Don't you know that you know that I'm loving you? In a garden of Eden, baby. Don't you know that I'll always be true? Nee, moet je de microfoon wel opzoeken. Een heel verhaal af te steken. Moet je je voorstellen dat dat voor ons als 60 jarigen en, uh, en eh, misschien ook wel begin 70 de muziek is geweest. En dat die muziek nog zo springlevend is. En dat kun je zeker niet zeggen want de meeste muziek die, uh, die tegenwoordig wordt geproduceerd. Onze tijd heeft toch eigenlijk wel de meest, ja, noem het maar evergreens, dan weet iedereen wat je bedoelt, opgeleverd. Goed, eh, genoeg van de hele lange versies. Ik hoop dat u ervan genoten heeft. We gaan verder met The Cure. En eh, dat wordt het nummer Forest. Walk of Life. Altijd vrolijke muziek blijft dat. Ehm, daarvoor hoorden we de Guess Who met eh, American Woman. En dat ontlokte bij een van de luisteraars de gouden zin. Jongen, jongen. Wat worden we toch oud. Tja. Nou, dat zullen we dan nog even een schepje bovenop doen. Uh, weer een American band. Dan zeggen jullie... Juist. Grand Funk Railroad. die kende je nog niet. Een eh, extra lange uitvoering van uh, Creedence Clearwater Revival. Een uh, eh, 10 minuten duurend uitgearrangeerd stuk. I heard it through the Grape Pride. het zit erop haast. Dus wat mij betreft een hele prettige vrije dagen. Want die liggen voor ons met mooi weer. Het zal hier in Zandvoort wel weer erg druk worden. Maar dat maakt het alleen maar gezelliger.